Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het OM wil dat de twee verdachten van de moord op Peter R. de Vries levenslang de gevangenis ingaan. Dat kregen Delano G., de vermoedelijke schutter, en Camille E., degene die de vluchtauto zou hebben bestuurd, vandaag te horen. Volgens verslaggever Edwin van den Berg zag het OM geen andere optie dan levenslang, omdat er veel bewijs is. Dat ze die moord vooraf hebben gepland, nauwgezet voorbereid en dat ze die dag precies wisten waarom ze naar Amsterdam reden en precies wisten wie er daar moest worden doodgeschoten. In de rechtszaal mochten de twee kinderen van de misdaadverslaggever iets zeggen tegen de verdachte. Die reageerden daar niet echt op. Weliswaar keerden ze zich eh, naar de familie die daarom had gevraagd... maar verder bleven de verdachten toch onbewogen... en leken de woorden van Royce en Kelly de Vries hen niet te raken. De rechtbank doet over een maand uitspraak. Nederlandse patiënten kunnen niet zomaar naar Duitse ziekenhuizen. Dat zegt minister Kuipers van Volksgezondheid. Er zijn op dit moment lange wachtlijsten. Dat komt vooral door corona. Om ervoor te zorgen dat de wachtlijsten korter worden... moeten de ziekenhuizen eerst onderling kijken of ze elkaars patiënten kunnen overnemen... omdat niet overal dezelfde wachtlijsten zijn. Drie terreurverdachten zijn vandaag in hoger beroep veroordeeld... tot celstraffen van 16,5 jaar. De verdachten waren met nog drie anderen een aanslag aan het voorbereiden op een willekeurig LHBTI-evenement in Nederland. De politie kon zo'n aanslag in 2018 op tijd voorkomen. En een historische beslissing in de schaatswereld vandaag. De minimumleeftijd om mee te mogen doen aan seniorentoernooien in het kunstschaatsen gaat omhoog van 15 naar 17 jaar. Het heeft alles te maken met de 15-jarige Russische Kamila Valieva. Zij was dit jaar dé favoriet op de Olympische Spelen, maar belandde naast het podium... waarna ze een flinke uitbrander kreeg van haar coach. Om dat soort situaties te voorkomen heeft de Internationale Schaatsunie deze regel ingevoerd... en die moet tijdens de Spelen in Milaan in 2026 van kracht zijn. Het weer, steeds meer bewolking vanavond en vannacht.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 I gotta roll on between the ditches. Just an ordinary story about the way things go round and around. Nobody knows, but the highway goes on forever. That old highway rolls on forever. Lord, she never would have done it if she hadn't got drunk, if she hadn't started running with a traveling man, if she hadn't started taking those crazy chances. She said, daughter, let me tell you about the traveling kind. Everywhere he's going such a very short time, he'll be long gone before you know it. He'll be long gone before you know it. alligator bait and the bars don't close. It's a real thing down in Louisiana. Did you ever see a Cajun when he really got mad? When he really got trouble like a daughter gone bad? It gets real hot down in Louisiana. stranger better move it or he's gonna get killed. He's gonna have to get it or a shotgun will. It ain't no time for speeches. There ain't no time mijn linkerspietje. She say never have I known it when it felt so good. Never have I knew it when I knew I could. Never have I done it when it looked so right. Leaving Louisiana in the broad daylight. She said never have I known it when it felt so good. Never have I knew it when I knew I could. Never have I done it when it looked so right. Leaving Louisiana in the broad daylight. story about the way things go round and around. Nobody knows, but the highway goes on forever. That old highway goes on forever. Na de eerste hits van de Oak Ridge Boys vielen de opvolgers als rijpe appels in de top 10, waarvan er veel de eerste plaats bereikten. Zo ook Leaving Louisiana in the Broad Daylight and Trying to Love Two Women. Trying to love two women is like a ball and chain. Trying to love two women is like a ball and chain. Sometimes the pleasure ain't worth the strain. It's a long old grind and it tires your mind. Trying to hold two women is tearing me apart to women is tearing me apart. One's got my money, the other's got my heart. It's a long old ride, and it tires your mind. When you try to please two women, you can't please yourself. When you try to please two women, you can't please yourself. Best it's only half good a man can't stock two shelves, it's a long old grind, and it tires your mind. to women is like a ball and chain. Trying to love two women is like a ball and chain. Sometimes the pleasure ain't worth the strain. It's a long old grind and it tires your mind. Trying to love two women is like a ball and chain ball and chain. Sometimes the pleasure ain't worth the strain. It's a long old ride, and it tires your mind. It's a long old ride, and it tires your mind. Dit is het favoriete album van de maand. De relatie tussen Steve Earle en Jerry Jeff Walker gaat helemaal terug naar de jaren 70 van de vorige eeuw. Earle wilde namelijk in zijn jeugd net zo zijn als Walker en raakte ontzettend onder de indruk. Little Bird staat ook op dit coveralbum. watch that bird upon my windowsill. I saw my thoughts of you go by again. I remember how we talked before we said goodbye. Too young to know this world outside is een country singer-songwriter uit Glasgow in Schotland. Ze vindt zich een country girl. everybody that wanna be a country girl. They've all got cowboy boots and cowboy hats. Not everybody can live in a country world. I've been West Virginia, it takes more than that. So grab got a lot of rhythm in my soul. We can play some country music, keep the time down, don't you lose it. Take me back to days when we were young. Running through the fields with all my picking flowers for our mamas, singing country roads. Take me home everybody don't wanna be a country girl. They're wearing cowboy boots and cowboy chaps. Not everybody can live in the country world. I've been to West Virginia, it ain't more than that. I've been to West Virginia. Ze begon haar carrière als slagerzangeres. In 1999 werd ze opgemerkt door een manager van het Noorse label Showtime Records, waarmee ze haar eerste contract tekende. Het jaar daarop bracht Heidi Hauge haar eerste countryalbum uit. by the little zegt het al een beetje. Want hoewel de mannelijke helft van dit echtpaar ooit in een punkrockband in New York speelde, is hij tegenwoordig helemaal gegrepen door country en Americana, al weet hij af en toe ook stevig te rocken.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 Jack de Nijs was al op jonge leeftijd gek van muziek. Tijdens en na zijn schooltijd speelde hij al in bandjes. Grote commerciële successen bleven uit. Dat veranderde toen hij als producer aan de slag ging en zich bewees als tekstschrijver en componist. Bovendien scoorde hij toen grote successen als Jack Jersey. De zanger overleed in 1997 aan de gevolgen van keelkanker. Silvery Moon, After Sweet Memories en Gone Girl zijn country getinte werkjes van hem. that night daughter. The way she looks is always on my mind. When she left it was like bells were ringing. In the sky, the birds were singing high. sweetheart's played that night. info at crossroadsmusic.nl verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Van Danny Lee wordt binnenkort het album Walking on a Wire uitgebracht. Lee, die in een eerder stadium van haar carrière bekend stond als de vrouwelijke Dwight Jokum, schreef mee aan alle elf nummers op haar nieuwe album, waarvan Pain of Surrender er één is. surrender I know the name of the great pretender Love so promise was made that we'd be together but he got on that plane Texas is het project van Jerry Jin, een real outlaw met voorliefde voor Texaanse country. Iedereen die ooit een dancehall in Texas heeft mogen ervaren met een lekker countrybandje om de zaak op te leuken, zal zijn of haar vingers aflikken bij het beluisteren van Bayou Boy. first day out there I was fine. Yeah, the second day second look. In the Spotlight. Spotlight. Zowel Carol Lauer als Emerson Drive hebben op mijn verlanglijstje gestaan om naar Europa te halen. Het is er nooit van gekomen. Allereerst Carol's versie van Save the Last Dance for Me. En daarna de nieuwe single Every Girl That Got Away van Emerson Drive. dance with the girl who's giving you the eye and let her hold you tight. You can smile, every smile for the girl who'd like to treat you right in the pale moonlight. But don't forget who dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun. Dance and sing, but while we're apart, don't give up your heart to anyone. Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. Crossroads, Kees de Haan. Van Carly Pierce is What He Didn't Do uitgebracht als een nieuwe single. De song is afkomstig van Carly's album 29, Written in Stone. Everybody's asking what the hell happened, wondering why it all If you can't say something nice Then don't say anything at all Tot ik je weer zie is de afsluiter door Balsam Range. En daar sluit ik me bij aan. Tot volgende week. Dag. about is you left here to poison my mind. At a smoky rundown bar in Abilene, hoping I can kill you off this time. To yell out, boys, the cooler's low. So off to the county line we had to go. Joey said, y'all get in, I'll drive. I swear I've only had four or five. But ever since he got that mullet, he thinks he's dead. So we just a hoping not to go to jail.